Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Nederland moet wat doen tegen de snelle toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel. Dat schrijft de OESO, e het Sociaal-Economische Samenwerkingsverband van 35 landen wereldwijd. Volgens de OESO e zijn mensen in loondienst beter af wat betreft salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Nederland zou het daarom onaantrekkelijker moeten maken om als zelfstandige aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door de belastingvoordelen te verlagen. De helft van de scholen in het basis- en speciaal onderwijs geeft het geld dat ze van het ministerie krijgen voor personeel deels uit aan andere zaken. Het geld wordt opgepot of besteed aan huisvesting, blijkt uit onderzoek door vakbond AOB. Schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe ze de rijksbijdrage besteden, maar in de praktijk geven veel scholen daardoor minder uit aan personeel dan de bedoeling is. D66 stelde onlangs al voor dat niet het bestuur van een school, maar de mensen die voor de klas staan bepalen hoe het geld van de overheid wordt besteed. De Europese Commissie is een nieuwe juridische procedure begonnen tegen Polen. En die houdt in dat het land binnen een maand moet reageren op kritiek vanuit de EU op een nieuwe regeling voor rechters. Vanaf morgen moeten rechters van het Poolse Hooggerechtshof op hun 65ste met pensioen. Europa is bang dat de conservatieve regering ze wil vervangen door partijdige rechters. Als Polen niet reageert op de kritiek volgen mogelijk sancties. De verwachting is niet dat het land zich iets zal aantrekken van de Europese dreiging. In Hoendiep in Groningen is een trein op een auto gebotst. Het meisje van 17 dat, dat achter het stuur zat was geschrokken van de alarmbellen van de spoorwegovergang. En daardoor liet ze de motor afslaan. Een 47-jarige bijrijder is zwaar gewond geraakt. Het meisje had volgens RTV Noord wel haar rijbewijs.